Mark Visser met het NOS Journaal. Steeds meer arme Nederlanders slagen er niet in om uit de armoede te komen. Het CBS meldt dat het aantal mensen dat al zeker vier jaar onder de armoedegrens leeft... vorig jaar met 14 is gestegen. Er zijn nu 417.000 zogeheten hardnekkige armen. Het totale aantal Nederlanders onder de armoedegrens is in 2015 stabiel gebleven... op zo'n 1,2 miljoen. Ouderen met een eigen vermogen hoeven straks geen hogere eigen bijdrage meer te betalen voor een plek in een verpleeghuis. Het AD meldt dat een Kamermeerderheid van D66, VVD, PVV en SP af wil van die regeling. Hogere eigen bijdrage is in 2013 ingevoerd. Mensen die net hun huis hebben verkocht of veel geld hebben gespaard... betalen gemiddeld 235 euro meer dan mensen die geen geld hebben. Oudere organisaties en oppositiepartijen zijn altijd kritisch geweest over de eigen bijdrage. De omstreden pijpleiding in Noord-Dakota gaat door, melden Amerikaanse media. De vergunning is verleend, ondanks felle protesten van de inheemse bevolking en milieuactivisten. Vorig jaar had president Obama de aanleg stilgelegd. Nu president Trump groen licht heeft gekregen, zou men in juni kunnen beginnen met bouwen. De pijpleiding moet bijna 1900 kilometer lang worden... en zal olie uit Noord-Dakota vervoeren naar de Golf van Mexico... waar veel olieraffinaderijen zitten. In Geleen is een dode gevallen bij een gewapende overval. Rond drie uur s'nachts vielen de daders een huis binnen en daarbij werd geschoten. De bewoner raakte ernstig gewond en is later overleden. Na de schietpartij sloegen de overvallers op de vlucht. Afgelopen twee weken zijn er meer gewapende overvallen en ramkraken geweest in Zuid-Limburg. Het weer, vooral in het noorden, kan het nog glad zijn. Vanochtend breekt dan vanuit het noorden ook de zon door. Het wordt maximaal 2 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A12 de Haag-Utrecht-Arnhem... tussen de Meren en Bunnik, 6 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maren en Lunetten, 7 kilometer. Ook daar gebeurt een ongeluk en is de linker rijstrook dicht. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel over 9 kilometer... Bij Rotterdam de A20 naar Hoek van Holland, bij Moordrecht 2. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Daar staat een auto met pech. A27 Breda-Gorkum 9 kilometer tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen.